De politie denkt vooral dat veel mensen niet blij waren met de coronaregels. In een jaar tijd zijn er dan ook 113.000 boetes uitgedeeld aan mensen die zich daar niet aan hielden. De meeste gingen naar mensen die na de avondklok nog op straat waren. Amerika wil dat Israël stopt met de luchtaanvallen op de Gazastrook. President Biden heeft daarop aangedrongen bij premier Netanyahu van Israël, zegt correspondent Ties Brok. Dat maakt wel echt indruk in Israël, want eh, Amerika is de belangrijkste bondgenoot. En hier hoor je ook wel dat men de druk op voelt lopen om inderdaad binnenkort tot een einde te komen. Ja, en die druk loopt natuurlijk ook op doordat de situatie eh, voor mensen in de Gazastrook steeds nijpender wordt. Het is al meer dan een week hartstikke onrustig. In Gaza zouden tot nu toe meer dan 200 mensen zijn omgekomen, in Israël 12. Een ruzie bij de KFC in Apeldoorn is gisteravond flink uit de hand gelopen. De bestuurders van twee auto's hadden ruzie. Toen de politie de boel wilde sussen, ging een van de wagens er met een rotgang vandoor. Hij scheurde met 170 km per uur dwars door het centrum van de stad... en ramde meerdere politiewagens. Hij is uiteindelijk opgepakt. Een eerbetoon in de game FIFA 21. Daarin kan je spelen met een Brits voetbaltalent dat 15 jaar geleden werd doodgestoken... Kyan Prince was 16 toen hij tussen beiden kwam bij een ruzie en werd gedood. De makers van de game hebben met zijn coaches besproken wat voor speler hij was... en oude foto's en video's gebruikt om hem virtueel tot leven te wekken. Zo kon Kyan's vader hem zien als 30-jarige speler. To bring it to life. And the reason, the power behind the story. Who the player would have become, who my son was as a young man absolutely incredible. Volgens hem zou zijn zoon nu de aanvoerder van de Engelse ploeg zijn geweest. Het weer, het is een regenachtige dag met in het binnenland kans op hagel en onweer. Tussen de buien door soms wat zon en een gaat op 14. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A10 West richting Den Haag is een ongeluk gebeurd bij de Koentunnel. Daar zijn twee rijstroken dicht.